Daarna ging hij er vandoor. De school werd ontruimd. Er is geen explosief gevonden. Volgens Omroep Brabant is de verdachte in Tilburg opgepakt... vlakbij de redactie van het Brabants Dagblad. Medewerkers van die krant moesten een tijdje binnenblijven. De afgelopen drie maanden is onze economie opnieuw een klein beetje gekrompen. Dat heeft het CBS uitgerekend. De krimp van 0,2% is minder dan eerder dit jaar. Valt waarschijnlijk allemaal wel mee, zegt mijn economiecollega Ruben. Nou ja, de economie die was de afgelopen jaren heel erg op hol geslagen, zoals je weet. Dat zorgde voor enorme prijsstijgingen en loonstijgingen. Eh, en dat proberen centrale banken nu met renteverhogingen wat eh, af te laten koelen. Het CBS die spreekt van een milde recessie, want een echte recessie, dat is het nou ook weer niet. Door een recessie stijgen de lonen minder hard en hebben mensen minder te besteden. Wel bleven we als consument evenveel uitgeven aan bijvoorbeeld kleren of boodschappen in de supermarkt. En Bart Verbrugge staat zaterdag opnieuw onder de lat bij Oranje. Daar waren wat twijfels over, want er hebben de laatste tijd nogal wat namen gekiept, vertelt bondscoach Ronald Koeman. Maart was het Jasper Sillissen, Nations League was het Justin Bijlo, Mark Vlekken keepte in de, in de septembercyclus, Bart heeft gekiept eh, in, eh, in oktober. Ja, en dan heb je vier andere keepers steeds gehad. En ik vind het logisch op basis van de laatste twee wedstrijden dat Bart kipt. Nederland speelt de komende week tegen Ierland en Gibraltar. Als ze daar eentje van winnen zijn ze geplaatst voor het EK volgend jaar. Het weer 13 graden met af en toe zon, maar ook buien, soms met onweer. En dat levert ook een drukke avondspits op vanmiddag. En door buien kunnen de files in het westen en zuiden langer zijn dan normaal. Kijken we nog even naar morgen, dan opnieuw een mix van zon en buien bij 12 graden.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 Uh, uh, Cause everybody the is gonna stop where I'm supposed to be. It's ten past eleven, I'm halfway up to heaven, but I'm stuck in reality. Life's kinda funny, not in it for the money, but I know that I've got to pay.